Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rond de Franse stad Lyon zijn de files opgelost. Een groot deel van de dag stond het verkeer muurvast vanwege acties van boeren. Die eisen een eerlijkere prijs voor hun producten. Vanmiddag riep de grootste agrarische vakbond van Frankrijk de boeren op de blokkades op te heffen. Maar niet iedereen heeft daar gehoor aan gegeven. En daar waar de boeren wel vertrokken zijn, moet nog veel rommel van de weg worden gehaald. Het verkeer kan inmiddels weer via de oostkant langs Lyon. Op de Middellandse Zee zijn tientallen vluchtelingen verdronken toen hun boot in de straat van Sicilië omsloeg. Een grote groep vluchtelingen probeerde gisterochtend vanuit Libië met drie rubberboten over te steken naar Italië. Eén boot met zo'n 120 migranten aan boord sloeg om en zonk. De Italiaanse autoriteiten denken dat er zo'n 35 doden zijn. Ongeveer 80 overlevenden zijn naar de Siciliaanse havenstad Augusta gebracht. Turkse gevechtsvliegtuigen zijn naar de grens met Syrië gestuurd om nieuwe aanvallen van IS daar te voorkomen. Het is een reactie op beschietingen van vanmiddag. Daarbij kwam een Turkse militair om het leven en raakten twee militairen gewond. De Turkse F-16 zullen in het gebied vooral verkenningsvluchten uitvoeren. In het Turk-Syrische grensgebied is het geweld sterk toegenomen na de aanslag van maandag met 32 doden in het Turkse Suruç. Turkije gaat ervan uit dat IS achter de aanval zat. Rijkswaterstaat sluit morgenavond een afrit van de A58 bij Hoeve af, zodat de familie van een verkeersdode er een herdenking kan houden. Twee mannen van 19 en 21 jaar verongelukten zondag op de afrit naar Sint-Willebrord, doordat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat wolkenvelden.